Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Horecaondernemers hebben niet echt zin in vandaag. Want dikke kans dat ze vanavond te horen krijgen dat de boel weer op slot kan. Vanavond om 7 uur is er een nieuwe persconferentie... waarin het kabinet de nieuwe coronamaatregelen bekend maakt. Verslaggever Wilco Boom heeft al een idee wat Rutte gaat zeggen. De horeca die moet weer dicht. Geen cafébezoek meer, geen restaurantbezoek. En dat zou voor een periode van twee weken moeten gaan gelden. En tegelijkertijd ook geen alcoholverkoop meer in avondwinkels en in supermarkten na 8 uur s avonds. Ook sportclubs kijken niet uit naar vanavond. Volwassenen mogen waarschijnlijk niet meer sporten in teamverband... en alle amateurwedstrijden, ook bij kinderen, worden voorlopig geschrapt. Iedere school in Nederland moet een eigen bibliotheek krijgen. Die oproep doen verschillende onderwijs- en cultuurorganisaties aan de onderwijsminister. Want ze maken zich zorgen over de leesvaardigheid van kinderen. Die gaat flink achteruit en dus moet de overheid snel ingrijpen, vinden ze. Kom geen glühwein of warme chocomel slurpen op een Duitse kerstmarkt. Die oproep doen verschillende gemeentes net over de grens. Normaal zijn Nederlanders meer dan welkom om te komen rondslenteren tussen de versierde kerstbomen en houten winkelkramen. Maar vanwege corona is dat dit jaar niet zo handig. Met de oplopende coronacijfers in Nederland zou je denken dat toeristen ons land helemaal links laten liggen. Maar in Amsterdam lopen er nog heel wat rond. En die doen gewoon toeristen dingen. In de Van Gogh Museum. In de Mokko Museum. Smoking some weed. <laughs> The basic stuff. Voor veel landen in is Nederland nu een rood land. Betekent dat als de toeristen teruggaan ze in quarantaine moeten. Maar dat is voor deze mensen geen probleem. Two weeks. And that's okay for you? Yes, it was worth it. For me, it's niet een problem. I just finished school and now I'm just traveling around. I have all the time I need for quarantine. Het weer. In het westen kan het een beetje regenen. In het oosten soms wat zon. Het wordt een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10 Zuid staat richting Den Haag een file van 3 kilometer bij Amsterdam Oud-Zuid. De vertraging is daar 10 minuten.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 And every weekend my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said. What you know about I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, in words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact, you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500 money, go and get your brush. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate, Hey, better, better, hey, about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. van Zandvoort, op 106.9 FM for en de regio.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 President Trump heeft in Florida voor het eerst in zijn coronabesmetting weer een verkiezingsbijeenkomst gehouden. Enkele duizenden mensen waren daarbij aanwezig. Net als Trump droegen de meesten geen mondkapje. En ruim 80 gemeenten sluiten zich aan bij een nieuwe manier van schuldhulpverlening. Mensen met schulden kunnen daardoor via de gemeente in één keer onderhandelen met al hun schuldeisers. Het weer in het westen kan lichte regen vallen. In Zeeland wordt het pas in de avond droog. In het oosten af en toe zon.